Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De UEFA is een tuchtzaak afgelopen vrijdag. Tijdens de wedstrijd tegen Tsjechië in Polen gooiden Russische supporters vuurwerk het veld op. Ook werden er racistische opmerkingen geschreeuwd naar een Tsjechische verdediger. Na de wedstrijd vielen tientallen Russen stewards aan. Vier stewards raakten gewond. De Europese voetbalbond UEFA bekijkt of er disciplinaire maatregelen tegen de Russen moeten worden genomen. De tuchtzaak dient woensdag. In Den Haag zijn na de verloren wedstrijd van het Nederlands elftal 20 mensen opgepakt. 150 mensen waren afgekomen op een oproep om gisteravond te gaan rellen op het Jongbloedplein. Daar bekogelden ze de politie met vuurwerk, flessen en eieren. Ook waren er vechtpartijtjes. De mobiele eenheid dreef de groep uiteen. Volgens de politie is het nu rustig op het Jongbloedplein en zijn er agenten om toezicht te houden. Burgemeester Van Aartsen is tevreden over het optreden van de politie. Dat noemt hij daadkrachtig, snel en effectief. Twee jaar geleden waren er na wedstrijden van het Nederlands elftal ook rellen op het Jongbloedplein in Den Haag. Oranje is het Europees kampioenschap begonnen met een nederlaag. Tegen Denemarken werd het 0-1. Alle veertien inzittenden van de helikopter die vrijdag in Peru vermist raakten zijn omgekomen. Onder de doden is ook een Nederlander. De helikopter stortte neer op een besneeuwde helling in het Andesgebergte op bijna 5000 meter hoogte. De zoektocht naar het toestel liep flinke vertraging op door het slechte weer. In de helikopter zaten veel toeristen. Naast de Nederlander waren er voornamelijk Zuid-Koreanen en Peruanen aan boord. Ze waren op weg naar het zuiden van Peru. Het weer, vannacht kans op wat regen. Morgenochtend eerst zon, later op de dag bewolkt.